12 uur. met het NOS Journaal. Griekenland wil een oplossing voor de financiële problemen... zonder dat het land verder naar de afgrond wordt gebracht... Dat zei de Griekse premier Tsipras vanochtend in een toespraak voor het Europees Parlement in Straatsburg. Hij noemde het een eer te kunnen spreken in de tempel van de democratie in Europa. Eén ding staat voor Tsipras vast. Griekenland heeft een enorme inspanning gedaan om zich aan te passen aan de eisen van de schuldeisers. Maar hij zei dat het Griekse volk is uitgeput en dat dat tot uitdrukking is gekomen in het nee van afgelopen zondag. We willen een akkoord, maar wel een akkoord waarbij licht is aan het einde van de tunnel, al dus de Griekse premier. Voor Tsipras sprak EU-president Tusk het parlement toe. Hij deed een oproep aan de Europese leiders om tot een akkoord te komen met Griekenland. De nationale politie heeft geen goed zicht op de, het eigen vastgoed. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport. De vastgoedportefeuille moest een van de besparingsposten zijn... bij de vorming van de nationale politie. Sommige dingen gingen volgens de Rekenkamer goed, zoals het ontwikkelen van vastgoedmanagement. Maar onder meer een actueel beeld van de kosten en besparingen ontbrak, zei Arno Visser van de Rekenkamer op NPO Radio 1. De nationale politie weet volgens Visser niet goed waar de kosten en uitgaven zitten op middellange termijn. Dat betekent volgens hem dat je soms wel eens verkeerde beslissingen zou kunnen nemen. Het Nederlandse Fonds voor de Film maakt zich zorgen over nieuwe regels voor acterende kinderen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de regels herzien voor kinderen die acteren. Onder meer het aantal draaidagen dat kinderen mogen maken wordt minder. Volgens het Filmfonds wordt het daardoor vrijwel onmogelijk om kinderfilms en series te produceren. Niet alleen het Filmfonds, maar ook producenten hebben een negatief advies gegeven aan het ministerie over het aanpassen van de regels. Het ministerie buigt zich de komende tijd over de adviezen.